moet met het RWS Journaal. De Libanese premier Hariri neemt definitief geen ontslag. Een maand geleden vertrok hij plotseling naar Saoedi-Arabië... waar hij zijn aftreden aankondigde. Naar eigen zeggen omdat hij bang was voor een aanslag op zijn leven. Later kwam Hariri terug naar Libanon en schortte zijn ontslag op... na een gesprek met de president. Vandaag zei premier Hariri dat het Libanese kabinet het met hem eens is... dat het land zich niet mengt in internationale conflicten... waarmee hij verwees naar de strijd tussen Iran en Saoedi-Arabië in de regio. Op verschillende plekken in Nederland, België en Duitsland zijn vannacht invallen gedaan bij verdachten van een drugsbende. De bende zou zich bezighouden met de productie van synthetische drugs. In Nederland zijn twee verdachten opgepakt, in België vier. Vandaag wordt besloten of ze nog langer vast blijven zitten. Vanwege het onderzoek zijn er nog niet meer details naar buiten gebracht over de drugsbende. De arrestatie van de Georgische oud-president Saakashvili in Oekraïne is mislukt. Het is de Oekraïense politie niet gelukt om hem vast te zetten. Hij werd vanochtend meegenomen uit zijn appartement in Kiev... op verdenking van het helpen van een criminele organisatie. Honderden aanhangers van Saakashvili blokkeerden de politiebus waar hij in zat... en bevrijden hem. Het is de politie nog niet gelukt om de menigte uit elkaar te drijven. Saakashvili ligt in de clinch met de Oekraïense president Poroshenko. Hij beschuldigt Poroshenko van corruptie. De politie heeft vier mannen opgepakt naar aanleiding van de ongeregeldheden in het Venloze stadsdeel Blerik vorige maand. Ze komen allemaal uit Venlo. Nadat een man van 22 op straat was doodgeschoten was het dagen onrustig in Blerik. Een groep boze inwoners keerde zich tegen de politie en journalisten. Naar aanleiding van deze incidenten zijn de vier mannen nu aangehouden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog vanmiddag. Wel zijn er veel wolken, al kan op sommige plekken de zon er even bij komen.